uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Ryanair heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op een video van een man... die een andere passagier racistisch bejegende. De man wilde niet naast de vrouw zitten... en noemde haar onder meer een lelijke zwarte bastaard. Veel mensen vroegen zich af waarom de bemanning hem niet tot de orde riep. Ryanair zegt nu dat de crew de opmerkingen niet heeft gehoord. Toen uit de video bleek wat er was gebeurd... heeft het bedrijf naar eigen zeggen het racistisch gescheld... direct gemeld bij de politie en de vrouw excuses aangeboden. De man mag nooit meer met Ryanair vliegen. Op een kleuterschool in het zuidwesten van China zijn 14 kinderen gewond geraakt bij een steekpartij. De dader is een vrouw van 39. Ze ging de school binnen en stak met een keukenmes in op de kinderen. Ze is overmeesterd door leraren en beveiligers en overgedragen aan de politie. Het is niet bekend hoe de gewonde kinderen eraan toe zijn. Over de identiteit van de vrouw en haar motief is nog niets gezegd. De Amerikaanse blueszanger en songwriter Tony Joe White is overleden. Zijn carrière begon in de jaren 60 en liep door tot aan zijn dood. Polk Salad Annie is een van de bekendste nummers. Maar White schreef ook veel nummers die door anderen werden gecoverd. Zo had Randy Crawford een grote hit met het White-nummer Rainy Night in Georgia. Vorige maand bracht White zijn laatste album uit. Tony Joe White was 75 jaar. En tennister Kiki Bertens heeft de halve finales bereikt van de WTA-finals. In de laatste groepswedstrijd gaf haar tegenstander, Naomi Osaka uit Japan, op op vanwege een beenblessure. De halve finales van het eindejaarstoernooi in Singapore zijn morgen. Wie de tegenstander van Bertens wordt is nog niet helemaal duidelijk. Het weer. Het is vandaag bewolkt met later op de dag buien, soms met onweer.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 selfie ragazze dentro i bagni che si amano. La notte è giovane, giovani vecchi. Parlami d'amore che domani sarò a pezzi. Intanto cerco il mare, una riccione, di riccione, Quasi quasi mi prendo E non ci penso più, e non ci penso più Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con le onde, con il vento le prendo Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te e oh.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 that someday Talking like you know me and wanna be my friend. But that's really too late now, I won't try it once again. You may think that I'm a loser, but I don't really care. May think that it's forgotten, but you should be aware.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 I'm coming home. Everything is gonna be fine. I'm coming home, baby, now. Expect to see me now day The color, the color of your skin don't matter to me. As long as, as long as, as long as we can live in harmony.